Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen bedrijven willen niet meewerken aan onderzoek op hun terrein naar PFAS-vervuiling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. PFAS zijn chemische stoffen in grond en water die moeilijk afbreekbaar zijn en slecht voor de gezondheid. Mijn collega Merel vertelt waar provincies de vervuiling in kaart willen brengen. En dan gaat het met name om eh, brandweerkazernes waar geoefend is met PFAS-houdend blusschuim. Maar ook vuilstortplaatsen, daar kan natuurlijk ook van alles in zitten. En je moet ook denken aan bijvoorbeeld verfbedrijven, textielindustrie, chemische industrie in die hoek. Bedrijven die niet mee willen doen zijn bang voor boetes of hoge kosten als hun terrein PFAS vrijgemaakt moet worden. Provincies zeggen dat ze machteloos staan en onderzoek niet kunnen afdwingen. Er blijken in Texas veel meer mensen vermist te zijn na de zware overstromingen. Het gaat om zeker 161 mensen. Er is een telefoonnummer geopend waar families vermissingen kunnen doorgeven. Het dodental staat op 110. Veel slachtoffers zijn kinderen die in de buurt van de rivier in Texas op zomerkamp waren. De Nederlandse vader van twee kinderen die vorige maand werden ontdekt in een afgelegen boerderij in Italië heeft van zich laten horen. Tegen de Duitse krant Bild zegt hij dat hij fouten heeft gemaakt. Hij geeft toe dat hij zijn kinderen van 6 en 9 had moeten inschrijven bij de Italiaanse overheid. Dat waren ze niet en ook waren ze nooit naar school geweest en waren ze mogelijk verwaarloosd. De vader zou bang zijn voor virussen en geloven in complotten. Hij zegt nu dat hij alle hulp zal accepteren. De slangen die gisteren bij een glasbak in Zoutelanden werden gevonden... worden opgevangen door Noah van 16. Ze kreeg een berichtje met de vraag of zij voor de reptielen wil zorgen. Dat vertelt ze bij Omroep Zeeland. Toen eh, zijn ze met de ambulance naar ons toegekomen... hebben ze de slangen gebracht en meteen gevoerd en eh, gedronken. Hoe gaat het met ze? Ja, wel goed. Wel een beetje eh, natuurlijk gestrest, maar het komt wel goed. Mogen ze je nou de volgende keer weer bellen, mochten ze een slang vinden? Ja, ik vind van wel. altijd. Voorlopig blijven de twee slangen bij Noah, tenzij de eigenaar zich meldt. En je krijgt het weer nog. Vanochtend nog wolken, maar later steeds meer opklaringen. Vanmiddag is er behoorlijk wat zon bij maximaal 20 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is alleen de Geest van de ANWB. De afsluiting van de A10 Zuid veroorzaakt weer file op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 is de vertraging 20 minuten.